Een van mijn favoriete nummers van het einde van de jaren 60 uit 1969. Andy Kim en Baby I Love You. Welkom bij het tweede uur van de show op deze zondagmorgen bij ZVL. Eh, ik ga een uur lang nog je oren vertroetelen met lekkere muziek. Beetje meer tempo dan het vorige uur. En we hebben straks natuurlijk een reportage van Jeroen van Gent. Ik vertelde het vorige uur al het nodige over. Maar blijf luisteren, want dan komt het allemaal naar je toe. Dus inclusief die lekkere muziek. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZV. En ook songs die we een hele tijd niet meer hebben gehoord, zoals deze van Bos Kegs. Luister mee gezellig naar Lowdown. Kom je er net bij? Kom je net bij ZVL?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 Dus wil ik Is het je stent? Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben? Zijn het je ogen? Is het je laat? Zijn er die dingen waarom ik jou niet kan missen? Zij dat je ogen? Ik word er toch altijd ontzettend vrolijk van als het rollend materiaal weer binnenkomt van Koos Albert. Hier was hij met Zij dat je ogen daarvoor hoorde je Bos Keks. En Lowdown, de albumversie staat hier dan. Ja, wat je met die informatie moet, weet ik ook niet. Maar goed, het was gewoon een lekker nummer. Ik kijk even naar de agenda. Eh, die kun je vinden bij ons op onze website. Heel handig. Bij omroepzvl.nl. En dan ga je naar de eh, agenda en dan zie je allerlei leuke dingen staan. Bijvoorbeeld een Art Booster tentoonstelling aan de gang. Vandaag optreden van Wies. En uh, Klein Punt. En een opera in Aardenburg. en er is nog veel meer aan de hand. Echt waar. Dus er is veel te te doen in de regio. Dus ga er maar eens kijken op onze website. Dan kom je erachter wat Zeels eh, Vlaanderen allemaal te bieden heeft. Aan cultuur, aan feesten en vuiven en allerlei andere zaken. Ga naar Omroep en... Eh, <clears throat> ga naar omroepzvl.nl en vind het uit wat wij allemaal in de... En vind uit wat er allemaal in de aanbieding is. closer when you fall under my spell. I will get you in my arms now. the night can take, cause no one can tell. nummer met veel radioactieve straling, dat hoor je wel. Atomic Kitten, The Last Goodbye. En Enrique Iglesias, ook vuur en vlam zou je kunnen zeggen. Rhythm Divine. Straks, over een paar minuten, Jeroen van Gent heeft eh, weer een mooie vraag voor het publiek op straat. Voor wie zou u door het vuur gaan? Hmm, interessante vraag. Leuke antwoorden, die komen er ook aan. Dus blijf lekker luisteren. Ze komen over een minuut of zeven. ring out a warning, I ring about the love between my brothers and my sisters, Ah, all over this land. sing out a warning, yeah. I sing about the love between my brothers and my sisters. Ah, all over this land. Ooh, ooh. Now I've got a hammer and I've got a bell. Now I've got a song to sing brothers and my sister. weer muziek uit Volendam. Want eh, je weet het, een eh, zondagmorgen van ZVL zonder muziek uit uh, nou, Volendam. Paling Sound zou je kunnen zeggen. Is er eigenlijk geen sprake van een zondagmorgen bij ZVL. Dus daarom deze van Left Side. Like a Locomotion. ervoor. Ja, de altijd vrolijke Trini Lopez toen de tijd. deed net alsof het allemaal live muziek was, maar het was natuurlijk allemaal niet. Hè? Uit 1963. Goed, kijken we even naar eh, de reportage van Jeroen van Genten. Er zijn van die momenten in het leven waar het er echt even op aankomt. Jawel, gebeurtenissen die belangrijk zijn voor uzelf en voor anderen in uw nabijheid. Want voor wie zou u door het vuur gaan? Nou ja, Jeroen van Gent ging natuurlijk de straat om met deze boeiende vraag. En eh, hier zijn uw boeiende antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, dus geen ellende. Geen ellende. Man met hond vraagt. Voor wie zou u door het vuur gaan? Dat is zo'n man met het hond Oh. ik heb een hekel aan vuur. Ik heb een hekel aan vuur. Ja, oh. Eigenlijk voor elk mens. Voor elk mens? Ja. ja. Dus... Ik ben dus- niet religieus of zo, dus maar dan weet je het. Eh, ja, ja. ja. nee, ben ik ook niet. daar vraag ik ook niet naar. Nee, nee. maar eh, door, voor elk mens door de vuur gaan. Is het wel eens voorgekomen? Zo'n ja, zo situatie. Ja, toch wel. Ja? Ja. Toch wel, hè? Ja, maar er was er geen vuur. Maar ik nee, geen vuur, niet letterlijk. Dus niet letterlijk, hè? <laughs> Dus goed. Nee, oké. Maar goed, en, eh, ja, oh, ja, om wie ging dat? Familie, vrienden, bekenden? Nee, helemaal niet. Onbekenden? onbekenden. Ja. Vandaar dat u zegt, het is ook voor onbekenden. Ja. <clears throat> Neem ik aan. Ja, ja, Zwarte mensen, Arabieren, ja. Joden. Ja. Maakt mij niet uit. Ja, goeie. Kan geen kwaad in deze wereld voor, nee, eh, waar, we nee, het, het, niet over gaan hebben. Voor wie zou u door het vuur gaan? Oh, voor wie zou ik door het vuur gaan? Voor de mijn kinderen. Ja, voor mijn kinderen. Kleinkinderen, kinderen, ja. ja Eigenlijk wel, hè? Tuurlijk, tuurlijk. Een beetje voor dat. Hartstikke. Is het wel eens gebeurd? Is er wel eens een situatie geweest? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Oh, gelukkig niet. Nee, nou, precies. Maar nou, we staan altijd klaar voor hun. Ja, ja. dat komt op zelden neer eigenlijk. <laughs> Eigenlijk wel, ja. Hartstikke goed, joh. Geldt het ook voor u? Ja, zeker. Zelfde kleinkinderen neem ik aan. Ja, ja, ja. gelijk, ja. <laughs> ja. ja. Ik ben slim, ik ben slim. Voor wie zou u door het vuur gaan? Mag ik het zeggen? Ja. Kijk. Voor mijn vrouw. Die, staat ernaast. Ja. ja. Ligt een beetje voor de hand, hè, misschien? Ja, een beetje, beetje eh, ja. Is het wel eens voorgekomen dat er zo'n situatie was? Zeg maar van ja, iets doen, in de bres springen voor, noem maar wat. Nee, nog, niet. nee. Nog niet? Nee. Maar we zijn nog niet zo heel erg lang getrouwd. Dus. Oh. Ah. <laughs> dat, okay. dat komt er misschien door. Dat komt het door. En andersom, wat u betreft? Ja, ook voor hem, maar ook voor mijn kinderen. Ja. Ah. Ja. ja. ja. Dan eh, merk je dat dat lijntje toch ook wel heel sterk is. Ja. Dus een moederinstinct natuurlijk, door het vuur gaan. Dan word je meteen... Eh, ja, dan eh, word ik eh, een leeuwin. Een leeuwin? <laughs> is, dat wel eens voorgekomen dan? Ja, neem maar aan. Als ik het zo hoor wel. ja, ja, dat je toch echt... of, of dat je heel erg meevoelt in het verdriet of in de, de, de, narigheid van je kinderen. En dan wil je daar zijn en dan zou je het liefst wel oplossen. Ja. Dan weet je dat je dat niet kan, maar er zijn is dan vaak al genoeg. Voor wie zou u door het vuur gaan? Het vuur gaan. Is dat een persoon of mag het meerdere zijn? Ja, tuurlijk. Maar nou, voor mijn familie, voor mijn gezin, ja. mijn dochter. Gewoon eh, de mensen die dichtst bij me staan. Ja. Dus dat eigenlijk. Is het wel eens voorgekomen, eh, hmm. een situatie? Ja, zeker. Nou, mijn vader die is eh, ziek geweest een jaar geleden, tenminste, nog niet zo heel lang geleden. Ja, dan zit je toch wel extra in voor zo iemand. Ja. En eh, dat vind ik ook eh, door het vuur gaan. Ja, dus, natuurlijk. op die manier. En voor de rest, ja. Dus voor de rest kan ik niet heel veel herinneren eigenlijk. Dat is voor mij wel echt het laatste wat ik me kan, kan herinneren. Was u dat, die zo ziek was? Ja. ja. Was het erg? Ja, zeker. Oh. Ah. Ja. ja, serieuze zaak. Alleen wel gelukkig op tijd erbij. Dus dat is inmiddels eh, voor zo goed als, eh, zo, ik kan zeggen, achter de rug. Ja, dus... Eh, heeft u dat gevoel toen, dat er dus inspanning was? Ja, zeker, zeker, zeker, absoluut. En dat ah. is heel steunend geweest. Ja, dus dat is heel erg fijn. Ja, zeker. Geldt het ook voor u? Bent u wel eens voor iemand door het vuur gegaan tot nu toe? Vast wel. Ja. Zeker. Zo, nou ja, ik kan me aansluiten op mijn zoon eh, wat betreft familie. Ja. ik werk eh, ja, eigenlijk mijn leven inmiddels 35 jaar in de gezondheidszorg. En ik kan dat gevoel van voor mensen door het vuur gaan eh, zit ook in mijn werk verweven. Dus ook daarin is dat iets wat ik alles wel toepas. Ja, en dat is bij de een misschien wat meer dan bij de ander. Ik vind altijd, ben van mening dat mensen het zoveel mogelijk ook zelf moeten doen. Maar er zijn wel eens mensen waar je gewoon even een extra stapje voor doet. En soms ook wel situaties waar je even echt door het vuur gaat. Omdat mensen het ook echt even nodig hebben. Omdat ze het niet zelf kunnen op dat moment. Dus uh, zo. Ja. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Leuke reacties. Dank u wel. Dank u wel. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Een nummer waarbij ik lekker kan meezingen. Jij misschien niet. Misschien heb je dit nummer nog nooit gehoord van Limaal. Never Ending Story. Komt uit 1984. 1984. Jawel. Ehm, ja, toch wel lekker. Toch. Wel gezellig. Verder eh, specials op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want hij vond dat nummer wel passen bij zijn reportage de specials dus, de Engelse specials. A Message to You, Rudy, natuurlijk in de show. Het schiet al aardig op trouwens deze zondagmorgen. En ik kan je nu alvast vertellen dat je je verzoekplaten alvast kunt indienen. Ja, dat is makkelijk hè. Straks na 12 uur dan draaien we jouw keuze. En daar kun je dus zelf invloed op uitoefenen door naar onze website te gaan. Omroepzvl.nl Omroepzvl.nl Daar ga je naar een verzoekplaat indienen. En dan gaan wij ons uiterste best doen om dat straks te regelen voor je na 12 uur hier bij ZVL.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 Een jaartje of vier. Kaleidoscope. En je hoort hem hier bij jou. ZVL, de zondagmorgen. En jazzpolitie en liefdesliedjes. Ook alweer van 100 jaar geleden ongeveer. Het loopt al aardig tegen het einde van de show. Wat gaat de tijd snel, dat zeg ik iedere keer weer. Want ja, dat krijg ik echt iedere keer ja, in mijn hoofd. Ik denk van, goh, zijn we lekker bezig, leuke muziek. En dan is dan weer bijna tijd voor iets totaal anders hier bij ZVL. Ja, heb je dat weer, het is even niet anders. Maar niet getreurd, ik heb nog wat moois hoor, tot 12 uur. Waaronder deze prachtige hit voor eh, de lieden van Jigsaw. Luister mee naar Sky High. gebed op zondag kan natuurlijk nooit kwaad. Toch? Zeker niet als het eh, uit de monden komen van de lieden van Texas. Pray for you. En natuurlijk Jigsaw, Sky High uit 1975. Aan het einde van deze aflevering, ah ja, alweer van deze zondagmorgen van ZVL. Ja, het is even niet anders. Ik ga op huis aan en... Eh, ja, ik hoop dat ik er volgende week weer bij kan zijn. Bij Leven en Welzijn. Bij een nieuwe aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. En dan hoop ik ook dat jij er weer eh, bij bent. Want dan maken we gewoon samen weer een hele gezellige zondagmorgen van. Zo Zometeen verzoekplaten. Dus doe je best via onze website uh, en eh, maak daar gewoon gebruik van. Het is er niet voor niks. Ik wens je een mooie zondag voor vandaag. En eh, ik hoop dat je er weer bij bent volgende week zondag om een uur of tien. Uh, eh, tot sluit van deze show Frenna en NASA, nieuwe single. En daarna nog een stukje Laurie Johnson, je weet wel van de Thunderbirds. Hij maakte de muziek. Je hoort zometeen een minor bossa nova. Ik wens je nog een hele fijne dag. light up the game on luck. I got to pay up, way up. Been every day on top. Kamara who has a gun, me that ain't shut down. Oh, gaga, oh. Hello, oh, the hako has a gun, me the mona now. Oh, gaga, oh. See what hand in the book, ring Nina's, oh, na now. Ah, Recognizes I need us, us. Vice I am to need us, up. Turn it up, make your speaker bust, bust, bust, ah, bust. Mark your my mamacita. How my first line, my email, Lord. Show my love and you need us, Oh no. Yeah. En laat me zien you je hot up my song. En laat me see hoe je losgaat, yeah. mata. Als ik kom, kom ik bada. Naar de NASA. Naar de maan NASA. Oeh, Turn it up, make the speaker bust. Wij zijn aan doen niet alsof. Turn it up, make your speaker bust. Bust, bust, ah, bust. Make je mijn mamacita. Hou me vast, laat me niet meer los. Show my love en doe niet alsof. Oh no. En laat me zien you je losgaat. yeah.